De rechter is het daarmee eens. Met Uberpop rijden particulieren in hun eigen auto klanten rond voor de helft van de prijs van een taxi. Vorige week breidde Uberpop nog uit van Amsterdam naar Rotterdam en Den Haag. Brussel is onbereikbaar doordat demonstranten de belangrijkste toegangswegen hebben geblokkeerd. Ze protesteren daarmee tegen het regeringsbeleid. De Belgische hoofdstad verlaten kan nog wel. Ook vliegveld Saventum en het treinverkeer rond Brussel worden getroffen door de acties. Volgende week staat een nationale 24-uur staking gepland die het hele land moet platleggen. Een adviesraad van minister Schippers vindt dat de second opinion in het basispakket moet blijven. Het Zorginstituut vindt dat patiënten recht hebben op een beoordeling door een tweede specialist. De minister hoeft het advies niet over te nemen, maar doet dat in de praktijk wel vaak. Het Zorginstituut wil de second opinion behouden, maar stelt wel voor dat een patiënt hiervoor toestemming moet vragen aan zijn zorgverzekeraar. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op de vordering van crimineel Donald G. bij zijn voormalig advocaat Bram Moskowitz. G. werd afgelopen zomer veroordeeld. Hij moet zijn crimineel verdiende geld aan justitie terugbetalen. Hij zegt dat Moskowitz 35.000 euro van hem heeft geleend. De voormalige advocaat ontkent dat. Mocht G. inderdaad geld terugkrijgen van Moskowitz... dan wordt dat nu dus in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Het weer in het noorden en langs de westkust buien. In De rest van het land eerst nog wat zon. Vooral later vanmiddag en vanavond vallen overal buien. Soms met onweer, hagel en natte sneeuw. Het wordt 4 tot 7 graden.